Ziekenhuizen bijvoorbeeld, die willen dat hun artsen en verplegers gauw een prik krijgen. Alle zorgpersoneel van alle zorgaanbieders wordt als eerste gevaccineerd, behalve het ziekenhuispersoneel. Die komen pas na alle andere zorgpersoneel, na alle 60-plussers. En na alle 60-minners die al een ziektebeeld hebben, is het totale mossel aan de maaltijd. Heeft geen zin meer. Er is sowieso veel kritiek op de Nederlandse vaccinplannen, omdat we als enige EU-land nog niet zijn begonnen met inenten. lijkt erop dat de eerste prik hier op 8 januari wordt gezet. In Kroatië zijn hulpdiensten gestopt met zoeken naar slachtoffers na de zware aardbeving gisteren. Die was zelfs honderden kilometers verderop nog te voelen. U hoort onze correspondent. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen is gevonden, dat er geen mensen meer onder het puin liggen. Gisteravond hebben hulpverleners met behulp van eh, reddingshonden nog eh, zes mensen levend onder het puin eh, vandaan gehaald. Zeven mensen kwamen om, tientallen mensen raakten gewond. Dat we dit jaar vooral thuis werken zien ze ook bij de AWB. Volgens de organisatie waren er dit jaar 63% minder files dan vorig jaar. Terwijl het de eerste twee maanden van het jaar voor corona juist veel drukker was op de weg. Ook bij de tandarts was het rustiger. Volgens een onderzoek in het AD is een kwart van de mensen sinds corona niet meer langs geweest voor een controle. Vooral jongeren stellen een tandartsbezoekje vanwege corona even uit. En in de Amsterdamse Vespucci-straat zetten mensen buiten graag een mondkapje op. Dat heeft niks met corona te maken. In de straat staan allemaal Japanse notenbomen met vruchten die nogal stinken. Vooral als je erin trapt en je gaat naar boven, je neemt gewoon die geuren van mee. Babykots, ja, combinatie van babykots en babypoep. Dat is een beetje, dat is een beetje de lucht. Ja, inmiddels heeft de straat ook al een toepasselijke bijnaam. Ja, ze noemen de verspoesjes ook wel eens een straat en dat ze bijnamen krijgen dan. Het weer, het is bewolkt, het regent af en toe. In het zuidoosten is er kans op wat zon en het wordt een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht. Tussen de Almere en Almere Hout ligt daar op de weg.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 Gevoel van hoop en samen, waar heb je dat gelaten? Kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart ken een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente. Kan jij dat zien? Weet jij misschien? aan de horizon, ooit te stip. Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurt? elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan, wat de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoord dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon, het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder, genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren en ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door.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 Na de oproep van het kabinet in maart om thuis te werken... verdwenen de dagelijkse files op veel knelpunten vrijwel meteen. De politie in Rotterdam onderzoekt een arrestatie van een gezin in Dordrecht deze maand, schrijft NRC. Op beelden van de arrestatie is te horen dat een agent, een zwarte man die wordt aangehouden, racistisch uitscheldt. En de Amerikaanse politicus Luke Ledlow is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De 41-jarige republikein uit Louisiana zou in januari geïnaugureerd worden als congreslid. Het weer, het wordt een bewolkte dag met af en toe regen, maar er is ook wat zon in het zuiden en het wordt zo'n 6 graden.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 In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. was dripping. Ice, lemonade, my neck was dripping. I rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up raw, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I said codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting high to island in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitches they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Got the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping.